Hij heeft de Kamer opgeroepen het bestaande wetsvoorstel daarvoor dit najaar te behandelen. Volgens dat voorstel gaat de AOW-leeftijd in 2025 naar 67 jaar. Donner zegt dat er haast mee moet worden gemaakt om de nood van de pensioenfondsen te verlichten. Afgelopen dag werd duidelijk dat grote pensioenfondsen als het ABP en Zorg en Welzijn in 2012 mogelijk de pensioenen moeten verlagen. Donner zegt dat hij niet weet hoe ernstig de situatie is. Het enige dat de politiek volgens hem kan doen is de AOW-leeftijd verhogen. Dan hoeven er minder pensioenen te worden uitbetaald. In Mexico zijn zeven mensen opgepakt die worden verdacht van de moord op 72 migranten vorige maand. De Mexicaanse autoriteiten willen weinig kwijt over de arrestaties, alleen dat de arrestanten bij een drugsbende horen. De 72 doden waren migranten uit Midden- en Zuid-Amerika. Ze wilden vermoedelijk de grens met de VS oversteken, maar werden onderweg in het noorden van Mexico door een drugsbende ontvoerd. Mogelijk zijn ze vermoord omdat ze geen drugs naar de VS wilden smokkelen. Het was het grootste bloedbad van de afgelopen jaren van de drugsoorlogen in Mexico. Radko Mladic wordt niet doodverklaard. Een verzoek daartoe van zijn familie is door de rechtbank in Belgrado afgewezen. De Bosnisch-Servische oud-generaal dook in 2003 onder... om te ontkomen aan vervolging van het Joegoslavië-tribunaal. Zijn vrouw zit nu zonder geld en als Mladic dood was verklaard... had ze een nabestaande pensioen kunnen krijgen. Tijdens het suikerfeest gaat de politie in Amsterdam en Rotterdam extra surveilleren, vooral bij bioscopen. De afgelopen jaren veroorzaakten islamitische jongeren daar overlast.